Zes uur. Patrick Holtkamp met het Nationaal. In Woerden is gisteravond laat een noodopvang voor vluchtelingen bestormd. Volgens de lokale omroep gooiden zo'n twintig mensen met bivakmutsen vuurwerkbommen. Ook duwden ze hekken omver en gooiden met eieren. Burgemeester Molkenboer van Woerden zegt dat de groep niet in de sporthal is geweest... waar sinds woensdag 150 vluchtelingen worden opgevangen. Tien mensen zouden zijn aangehouden. De burgemeester zegt dat het een zieke groep is die uit Utrecht komt. Vanaf nu is er permanent politietoezicht bij de sporthal. Volgens de burgemeester zijn de vluchtelingen erg emotioneel. De knallen hebben bij de oorlogsslachtoffers een traumatische ervaring veroorzaakt. In Woerden is eerder met spandoeken en teksten op muren gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Bij een vechtpartij in een opvang voor asielzoekers in Zaandam zijn drie mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn gearresteerd. Het incident was rond half tien afgelopen avond bij een tentenkamp in een park waar zo'n 500 vluchtelingen worden opgevangen. De politie weet niet wat de aanleiding was van de vechtpartij. De opvanglocatie is sinds vorige week open. De gemeente Zaanstad verwacht dat de tenten tot half december blijven staan. De hoofdredacteur van de Turkse krant Today Saman is opgepakt nadat hij op Twitter kritiek had geuit op president Erdogan. Bulent Kenes werd gisteravond door agenten uit het gebouw van de krant in Istanbul gehaald. Op weg naar buiten werd hij begeleid door collega-journalisten. Hij vroeg hun om te blijven strijden voor democratie en de rechtsstaat. Kenes wordt beledigd van Erdogan belediging van Erdogan ten laste gelegd in 14 tweets en een retweet... Maar zelf zegt hij dat hij alleen zijn mening heeft gegeven.